Ze kuste me mijn handen, ze woelde door mijn haar. Ze kuste me mijn tanden en ach, ik weet niet waar. Ze vroeg me om te zingen van liefde en van trouw. En al die mooie dingen Net dat wat ik niet wou. Totdat ik dan Verbleiden en zong naar hartelust van hoe van vrijden met dertig tellen rust. Ze had niets in de gaten, ze sliep zo diep en stil. Heb ik haar laat verlaten, was ochtend 2 april.